Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft een boze speech gehouden. De oud-president werd gisteren in New York gearresteerd. Trump zou in verkiezingstijd gerommeld hebben met campagnedonaties... en heeft dik 30 aanklachten aan zijn broek hangen. In zijn toespraak haalde hij flink uit, hoorde correspondent Simone Tukker. Hij begon ja, met de aanklacht zelf. Die noemde hij een, een belediging voor het hele land. Hij zegt daar zelf over... de enige misdaad die ik heb gepleegd is dat ik... Ja, dat ik ons land verdedig tegen degenen die het juist willen vernietigen. En ja, verder was het ja, ook wat dat betreft vooral een herhaling van zetten. Zo riep Trump dat zijn arrestatie een complot is van tegenstanders... om te voorkomen dat hij opnieuw president wordt. Duizenden studenten stappen naar de rechter om energietoeslag te krijgen, schrijft de Volkskrant. Vorig jaar kregen mensen met een kleine portemonnee eenmalig een geldbedrag voor de energiekosten. Maar studenten kregen niets. De afgelopen tijd stapten verschillende boze studenten daarom naar de rechter... en lukte het sommigen al om de 1300 euro alsnog te krijgen. En als je krap bij kas zit, moet je eieren voor je geld kiezen bij de paasbrunch... of eigenlijk juist iets anders, want eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar. Het komt doordat kippenboeren veel geld moeten neertellen voor voedsel. En ook speelt de vogelgriep een rol. Daardoor zijn er een stuk minder kippen. Het moest gisteravond een historische overwinning worden voor de amateurclub Spakenburg. Maar PSV veegde die droom van tafel met 2-1. De amateurs wisten het wel nog even spannend te maken, was te horen op de regionale radio. Maar het bleef bij dat doelpunt en dus is PSV door naar de finale van de KNVB-beker. De club uit Eindhoven moet het daarin opnemen tegen Ajax of Feyenoord. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. En het weer nog behoorlijk fris, maar net als gisteren wordt het een flink zonnige dag. Alleen in het binnenland kunnen er later wat stapelwolken ontstaan. Het wordt vanmiddag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig bijzonderheden op de weg. Op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijnzaterwoude en Leimuiden over 2 kilometer. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland 3 kilometer file.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 Yeah, I know you do. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know. van Zandvoort, op 106.9 FM.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 something. Let me wrap my teeth around the world. Start carving, darling. I wanna smell the dinner cooking. I wanna feel the edges start to burn. tonight Si yo se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se pero se siente.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 naar een middelbare school in Zaandam. Vanwege die dreigmail bleef de school gisteren de hele dag dicht. Bij rellen rondom de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem... zijn afgelopen nacht zeker zeven Palestijnen gewond geraakt. En dat zegt de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan. Eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar. En dat zegt het CBS. Het komt doordat het voer duur is... en doordat door de vogelgriep veel kippen moesten worden gedood. Het weer helder en overwegend zonnig.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 a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind.